Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse politietrainers in Kunduz hebben al hun trainingen hervat. De missie in Afghanistan stond een paar weken op een laag pitje... na onrust over de Koranverbrandingen op een Amerikaanse militaire basis. Bij de daaropvolgende gewelddadige protesten vielen tientallen doden... onder wie een aantal Amerikaanse militairen. Volgens de Nederlandse trainers voelde de omgeving rond het kamp vandaag weer veilig genoeg aan... om de trainingen buiten de poort te hervatten. In de Amsterdamse zedenzaak zijn de gesprekken over schadevergoedingen begonnen. Dat heeft advocaat Korver tegen RTL Nieuws gezegd. Hij verdedigt 45 slachtoffers van hoofdverdachte Robert M. die kinderen misbruikte op kinderdagverblijf het Hofnarretje. Korver had de verzekeraar opgeroepen zich te melden en dat is twee weken geleden gebeurd. De advocaat heeft goede hoop dat er een oplossing komt voor zijn klanten. Hij houdt er rekening mee dat de onderhandelingen een jaar gaan duren. Universiteiten vinden het jammer dat staatssecretaris Zelstra het voor buitenlandse studenten moeilijker maakt om een studiefinanciering te krijgen. Nu hebben studenten recht op studiefinanciering als ze minstens 8 uur per week in Nederland werken. En Zijlstra verhoogt die grens naar 14 uur. De Vereniging van Universiteiten is bang dat meer uren werk ten koste gaat van de studie... en zegt dat studenten hier niet komen om te profiteren. In Friesland zijn vijf mannen opgepakt voor de ontvoering en mishandeling van een man uit Leeuwarden. Ze hadden een zakelijk conflict met het slachtoffer van 37. Ze hielden hem woensdag korte tijd vast in zijn loods, waar de man ook werd geslagen. In die loods lagen spullen die de verdachte wilde terug hebben. Toen ze waren vertrokken kon de man de politie waarschuwen.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 Gewoon tussen 3 en 5 de 40 beste hits uit Europa. Daarna tussen 5 en 7 nog even lekker je weekend in. Met een hoop ongein en een hoop informatie en een hoop gezelligheid aan je radio. Your Breakdown zit alweer in de 22e jaargang, aflevering 10, vandaag 9 maart 2012. In de lijst 20 zittenblijvers, of 20, 20 <laughs> stijgers, geen enkele zitten zittenblijver, dat wou ik zeggen. 18 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Cobra Starship, Sabi, You Make Me Feel en Cruise Florida, The Hangover snelste stijgers in handen van Chris Brown, Turn Up The Music, Licky Lee, I Follow Rivers, komt er zo aan en Madonna, Nicky Minaj, Give Me All Your Lovings. Alle drie zeven plaatsen. Snelste daler Jean Paul, hij zakt de 10, langs genoteerd Levels van Avicii die staat er alweer 18 weken in. We hebben snel de geschiedenisboeken van 9 maart 1945. De Japanners bezetten Vietnam. 1950, IJsland treedt toe tot de Raad van Europa. 1959 op 9 maart, Barbie, modepop van Martel, die wordt geïntroduceerd. En vorig jaar, 9 maart 2011, een einde van de laatste vlucht van de Space Shuttle Discovery. Op 9 maart 2012 zendt CFM de Euro Breakdown uit. De hitlijst van Europa met op nummer 16.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 Ze staat nu eh, drie weken in de lijst. En deze plaat gaat omhoog van 23 naar 16. Op weg naar nummer 1 van Europa gaan we langzaamaan steeds eh, eh, verder de top 10 in. Althans, richting de top 10 wil ik dan zeggen. Want Michel Kiwana met Home Again, die gaat deze week drie plaatsen omhoog van 17 naar 14. Dat alles in zijn zesde week alweer. I feel home again Home again, home again One day I know I feel strong hit fame. We be with deal, we get Hey, you Nederland. Ondertussen alweer vijf weken in de lijst en gaan omhoog van 16 naar nummer 12. voor uh, Michel Kinawaka en Home Again. De man met de eh, Oegandese roots in zijn eh, bloed. Hij gaat omhoog van 17 naar 14 en dat alles in de zesde week. Dan denk je van, hé, hey, daar zit 13 tussen. Dat klopt, want Adele Turning Tables die zakt deze week van 8 naar 13. Dat alles doet zij in de 14e week dat zij in de lijst genoteerd staat. Zometeen gaan wij even achterom kijken naar nummers 11 tot en met 20. Maar eerst voor jou nog de nummer 11. In handen van Rizzo Kicks. In de zevende week gaat hij een plek omhoog. Mama doe de Yo, coming in with a sound fresher than cut grass.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 Kicks en Mama Do de Hump. Kijken wij even achterom vinden we op 20 een verdubbeling van de plek voor Jean-Paul. She Doesn't Mind gaat namelijk van 10 naar 20 in de 12e week. Madonna en Nicki Give Me All Your Loving in De vierde week gaan die omhoog van 26 naar 19. Van 24 omhoog naar 18 Snow Patrol in die end. Ondertussen alweer 5 weken in de lijst. Aura Dione en Geronimo zakt in de 13e week van 11 naar 17. Nicky Lee, I Follow Rivers, nu vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 16. Katy Perry, Part of Me in de vierde week omhoog van 18 naar 15. Van 17 naar 14 in de zesde week. En Mikael Kiwanaka en Home Again. De Bell Turning Tables in de 14e week zakkend van 8 naar 13. Flowrider Sia The Wild Ones in de 5e week 4 plaatsen omhoog van 16 naar 12. Van 12 daardoor naar 11 in de 7e week Rizzle Kicks en Mama Do The Hump. De tijd dat we tot 10 gaan. 4 minuten voor de klok van half 5. Op nummer 10. Deze week drie plaatsen verliezen in de 12e week voor de Studio Killers en de Ode to the Bouncer. We gaan daarom ook gewoon niet draaien. We doen het niet. Het doet me altijd weer denken aan Gerard Ekdom, die plaat, hoe die uh, uit zijn bol ging tijdens uh, eh, 3FM Serious Request natuurlijk. Toen deze plaat ook in Nederland echt een grote hit begon te worden. De Studio Killers. wat ik wel voor je heb, dat is een hele gezellige plaat van eh, Lana Del Rey. Born to Die. Ze doet het trouwens wel goed met die platen, want het staat al zes weken in de lijst en ze gaat weer vier plaatsen omhoog, van 13 omhoog naar 9. Straks de plaat die omhoog gaat van 14 naar 8 in handen van eh, Carly Ray Jepsen. Call Me Maybe staat alweer vijf weken in de lijst. Nu eerst dus Lana Del Rey, Born To Die. Op jouw Zonvoorts Radio, dit is de Euro Breakdown. Feet don't fail me now kan je het leven in drie woorden samenvatten. Nou, Lady Gaga, Lady Gaga, nee, Lana Del Rey, die is gelukt. Born to die. ZFM, Westkust, weerbericht. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen voordat jij van mij de nummer 8 krijgt in handen van Carway Jepson en Call Me Maybe. Vandaag een mooie dag donderdag met flinke periodes met zon is het eh, vandaag weer erg bewolkt. Het blijft gelukkig wel droog en soms kwam het zonnetje ook nog voorbij vandaag. Vanmiddag werd het zo'n 11 graden bij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en tegen de ochtend kan het zelfs wat gaan spetteren, maar erg veel voorstellen doet dat allemaal niet. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig, de temperatuur daalt naar een graad of 7. En morgen overheerst dan wederom de wolking. Maar met een beetje geluk zien we ook dan de zon nog even voorbij komen. Het blijft overwegend droog en het wordt in de middag maximaal 11 graden. In de nacht naar zondag dan klaart het geleidelijk op en zondag overdag eh, schijnt de zon flink. En dan blijft het gelukkig ook de hele dag droog. Niet waait het meest matig uit het noordwesten. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 4. En zondag overdag, we zeggen dat het maar een eh, graadje of 12 wordt.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 We staan nu acht weken in de lijst, vorige week toch terug te vinden op plek nummer 9. En net als vorige week gaan ze ook deze week twee plaatsen omhoog en gaan ze dus naar plek nummertje 7. De nummer 6 die slaan we over, dat is de nummer 1 van de afgelopen drie weken, Gavin DeGraw en Soldier. Zijn tiende week dat hij nu in de lijst staat, zakt hij van 1 naar 6 toe in één keer vijf plaatsen verliezen. Dus voor deze man de volgende plaat die je gaat horen, die is dubbel platinum geworden. En dat betekent dat er meer dan 40.000 eh, singles over de toonbank zijn gegaan. Gerard Joling overhandigde de award donderdag aan de Braziliaanse zanger. Ik had niet gedacht dat het een hit in Europa zou worden, al dus Telo in RTL Boulevard. Así Etupego was de eerste nummer 1 van 2012 in Nederland en voerde 7 weken lang de single top 100 aan. Joling maakt ook zijn eigen versie natuurlijk op dit nummer. Is er ook een Nederlandse versie van? Jazeker. Dan voel je me beter. En ook die eh, komt tot een vierde plaats in de hitlijst. De 31-jarige Telo is momenteel bezig aan een Europese tour. En donderdagavond staat hij, eh, stond hij dus, dat was gisteravond, evenementencentrum eh, Amstelborg in het Borgland. En dat is naast de Amsterdam Arena. En deze plaat gaat er natuurlijk over. Dubbel platinum voor uh, Michel Assim é te pego.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 Etepego. Dubbel platinum dus. In de achterweek week zakt hij wel in plaats van 4 naar 3. dat is de plaats van Beyoncé Love on Top. Dat is dus alweer 7 weken in de lijst en schat hem omhoog van 5 naar plek nummer 3. 5, Beyoncé Love on Top. Maar in haar zevende week dus weer twee plekken verder omhoog naar nummer 3. En vorige week nog 3 en deze week naar 2 toe. Dat is Jessie G. Ook zij staat 7 weken in de lijst.